Mag ook omdat ze voor een deel spullen verkopen die essentieel zijn, zoals shampoo, eten of hondenbrokken. Ook de Vibra wil graag open zijn. Onze winkels eh, verkopen voor een heel groot gedeelte schoonmaakmiddelen, eh, desinfectiemiddelen, eh, verzorgingsproducten. dat leidt ertoe dat wij de supermarkten ontlasten. Maar veel mensen vinden het niet eerlijk, zegt politiek verslaggever Marleen de Rooij. het tot heel veel reacties in het land en ook in de Tweede Kamer. Ehm, en dat is genoeg reden voor het kabinet om nu te zeggen, we gaan ingrijpen. Al is dat nog best ingewikkeld. Want op dit moment is de regel, als je meer dan 30% van je omzet haalt uit de verkoop van essentiële producten, zoals de schoonmaakmiddelen en voedsel, ja, dan mag je dus gedeeltelijk open zijn. En mogelijk gaat het kabinet dat percentage veranderen. En door de lockdownregels gaat ook de mis op kerstavond in Rooms-Katholieke kerken niet door. Die dienst is populair, ook bij mensen die de rest van het jaar de kerk skippen. Dus hebben de bisschoppen besloten de kerkdienst niet door te laten gaan om te voorkomen dat veel mensen zich op kerstavond verplaatsen. Sommige kerken hebben wel gezegd dat ze hun diensten online laten doorgaan. Het was gisteren op de eerste dag van de lockdown lekker rustig in de trein. Het aantal reizigers daalde met een kwart. Dat komt doordat het kabinet begin deze week zei dat het openbaar vervoer alleen bedoeld is voor noodzakelijke tripjes. En doordat de scholen dicht zijn pakken ook een stuk minder mensen de trein. Op de Marshall-eilanden, midden in de Stille Oceaan, is een boot aangespoeld met honderden kilo's cocaïne. Het spul was verstopt op allerlei verborgen plekken in de boot. Er zat trouwens niemand meer op. Het zou kunnen dat de smokkelaars hem gauw smeerden toen ze op het punt stonden om gepakt te worden. Het weer, de mist gaat weg en de zon komt erbij. Alleen in het noorden en langs de kust blijft het lang grijs. Het is vanmiddag tussen de 6 en de 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het westen en zuidwesten van het land komt lokaal nog dichte mist voor. En daardoor is in onze regio de spitsstrook van de A9 dicht vanuit Alkmaar naar Amstelveen.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 Hate me for my heartbeat from my nose bullseye, I suppose I'm still standing is real, hurts but doesn't kill. I am ready. grootste kersthits hoor je op ZFM. ZFM. this is my You'll say Remember the film, and as I recall, I think, look kind of ZFM wenst je fijne dagen. If I tell you that I love you Forever you'll be mine A love that's filled with understanding stand the test of time. If I tell you that I love you, forever to be true, we'll always be together. This I promise you. No matter what, no matter when, no matter why, what I feel it's true. night. All the time I can deny it, I'm thinking of you. The first time I saw you, I felt your heart so close to mine.